Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Iraanse man die donderdag werd neergeschoten in Schoonhoven... vroeg Iraniërs informatie te delen over militaire doelen... en handlangers van het Iraanse regime. Zo vroeg hij informatie over militaire doelwitten in de Iraanse provincie Kerman. Dat is een strategische regio voor de strijdkrachten daar. Het is niet bekend of de berichten van de man hebben geleid tot de aanslag op zijn leven... Volgens justitieminister Van Wil zijn er vooralsnog geen concrete bewijzen dat de schietpartij te maken heeft met de Iraanse afkomst van de man. Voormalig FBI-directeur Robert Mueller is overleden. Hij werd bekend door een onderzoek naar de verkiezingsoverwinning van Trump in 2016. Mueller deed onderzoek naar onder meer de banden, mogelijke banden van Trumps team en Rusland. Volgens de Democraten had Trump zijn verkiezingswinst mogelijk mede te danken aan inmenging van Rusland... Mueller bevestigde dat, maar besloot Trump niet te vervolgen. Trump heeft gezegd blij te zijn met het overlijden van de voormalige FBI-directeur. Robert Mueller was 81 jaar. Bij een Iraanse raketaanval op Israël zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt, meldt een Israëlische hulpdienst. Onder de gewonden is een jongen van 10. De raket kwam neer in de stad Dimona in het zuiden van Israël. Volgens de Jerusalem Post is een gebouw ingestort. Ook zouden granaatscherven mogelijk een school hebben geraakt. Volgens Iran was de aanval een reactie op een aanval op de Iraanse nucleaire faciliteit in Natanz. Max Verstappen heeft zijn eerste endurance-wedstrijd op de Nürburgring toch niet gewonnen. Zijn team is gedisqualificeerd omdat het tijdens de race zeven bandensets heeft gebruikt... terwijl er maar zes sets zijn toegestaan. De disqualificatie heeft voor Verstappen geen gevolgen. Hij gebruikte de zogenoemde NLS 4 years race als voorbereiding op de 24 uur van Nürburgring in mei... waar Verstappen dan voor het eerst aan meedoet. Het weer, vanavond steeds meer bewolking met vannacht ook kans op mist. Het koelt af tot een graad of 2. Morgen veel zon, weinig wind en maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Saturday night on CFM. Turn it up. You're locked in. Totally awesome radio. Zandvoort, zaterdagavond. Een hele goede avond, we zijn er weer bij. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Ik denk natuurlijk het komen nu. Een hoop lekkere muziek. Het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor het laatste shownieuws. De party update natuurlijk de 10 boven beste plaat voor de dansgroep. Straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global house Housewives. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubset Italië met DJ Cavaschelli. Ik ben vandaag niet zo fit. Moet je heel eerlijk bekennen, ik heb eh, vandaag 2,5 uur geslapen. Dan zou je denken, waarom dan? Ja, we hadden een feestje. Dus, eh, <laughs> en dan kom je heel laat thuis en dan moet je nog eh, van alles doen. En dan denk je, oh, ik moet vandaag toch nog even slapen. Nou ja, het werd 2,5 uur en toen moest ik er weer uit. Zie je hem zandwoord naar de Steeds muziek. Het is weer feestje. Mario en DJ Mouse. Ikzelf natuurlijk en DJ Mouse zijn de studio ingedoken. En eh, ik hoorde laatst hier reclame. Ik weet niet eens waarvan die was, maar eh, we gaan nog niet naar huis. Nog lang niet, nog lang niet, want moeder is niet thuis. Nou, daar hebben wij eh, een, andere versie van gemaakt. Luister maar. Een hele goede avond. Jouw warming-up voor jouw stapavond. Oh, oh, oh, let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last. stage. Saturdays 9 to midnight on your number one. C, C, C, C, FM. FM. FM. FM. Rock Main Stage with, with, with Mario Zenfort Zanfort.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 What a bum bum. Princeton, six islands. You write me Christmas lyrics. When you hear them, it sound like Christie's biscuit. You come in at the place and me say, well, well, slick, bam, bam. Me say, what a bam, bam, bam, bam, dilla, bam, bam, bam, bam. what a bam bam bam bam bam. CFM ehm, wat het was Hugel. Tezamen dus met eh, Solto, met Jamaican Bam Bam. De Koffie eh, Afro House remix. En eh, ja, die plaat, ik kan je vertellen, ik hoorde hem maanden geleden. Op YouTube wel te verstaan. Het was een, een, een, een, een, een, en, met, met de piramides op de achtergrond... Dat was natuurlijk zo'n afrofeestje. En eh, ja, en hij ze allemaal nieuwe remixen. En toen had ik iets van, dit gaat een hit worden. Nou, uiteindelijk is het een hit geworden. Ik weet niet eh, aan wie het lag, aan YouTube of eh, andere organisaties of Spotify of Apple Music. Maar in ieder geval, Hugel en Solto verdienen een aardig centje mee. Jamaican Bam Bam, Bam Bam, hoe je het ook wil noemen. CFM antwoord. Nightwalk Mainstage. En eh, ik hoor je denken, wat hoorden we daarvoor? Nou, dat was ook eh, een productie van onszelf. Van mij en eh, DJ Mauzo. R&B feestje. <laughs> Ja, ik denk, we moeten altijd verplicht hip hop en R&B draaien. Dus we gaan er gewoon een plaatje over maken. Dus ja, het was grappig. was als grapje bedoeld, hoor. Dus het is niet dat je hem straks elke week gaat horen. En straks ook in de playlist van ZFM Zandvoort hoort. Ik heb er een beetje shownieuws voor je. Want daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Muziek en af en toe een beetje nieuws. Galit, die komt naar Nederland. De Amerikaanse zanger geeft op 12 oktober een concert in Avals Live in Amsterdam. De show staat in het teken van zijn It's Always Summer Somewhere Tour. Ja, zomer is het altijd wel ergens in de wereld. Een 28-jarige zanger brak wereldwijd door met zijn debuutsingle Location. Het nummer werd een hit en leverde hem eh, een platencontract op eh, bij eh, Right Hand Music Group RCA Records. Zijn debuutalbum American Teen werd viervoudig platina. Dus ja, dan doe je het wel goed in het wereldje, dacht ik zo. Dus hij komt naar Nederland op 12 oktober. Geeft hij een feestje in Avas Live in Amsterdam. En als het allemaal goed verloopt, dan... Eh, wie weet staat hij volgend jaar in de Dome. En nog meer nieuws. Eh, een schilderij dat de Spaanse kunstenares Nives González van eh, Lily Allen maakte... is een jaar lang in het Nationaal Portrait Gallery in Londen te zien. De zangeres gebruikt het kunst voor, kunstwerk zelf als cover... van haar vorig jaar verschenen album West End Girl. Dus zelfs een cover van een, van een platenhoes, van een cd-hoes of whatever... dat kan zelfs in een museum hangen. En op het schilderij is eh, Ellen eh, zittend op een kruk te zien. Ze draagt een gestippelde pufferjas met stippen. En Ellen vertelde tijdens onthulling dat ze meteen wist dat het een zeer sterke albumcover zou worden. Ja, het staat in het museum nu. CWM wordt genoeg gelul, muziek. En de man, zoals ik al zei, die, eh, die zojuist hoorden, was Hugel. Die ga je straks nog een keer horen. Maar eerst Jonas Blue had een grote hit vorig jaar. En dit jaar gaat hij zeker weer een grote hit maken, denk ik. Als het aan mij ligt wel. Jonas Blue samen met uh, Salif Kita. En die had uh, jaren geleden een plaat met uh, eh, Madan. En die hoor je nu. Madan op de radio. Jonas Blue heeft daar een nieuwe remix van gemaakt.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 Playing all the hits on ZFM's Nightwalk. ZFM. like you never touched somebody before. Uh, you are made of pure dreams mixed with champagne for sure. Do you ever wonder how good life could be? You don't have to wonder, just be next to me. control. There's a fire in my mouth, only you can put it out. Come on over, put it out. Voor zaterdagavond de Nightwalk Mainstays... voor de muziek van Oliver Heldens, tezamen met uh, eh, Sunguzo... met Fire in My Soul, ook een oude klassieker in een nieuw jasje gestoken. Daar is eh, Oliver Heldens eh, erg goed in. Ik hoorde hem van de week op een, friendship mix. Dat was natuurlijk op Tomorrowland. Ja, heel eerlijk, ik luister eigenlijk helemaal nergens anders naast alleen maar naar Tomorrowland. En als we geen bereik hebben op, op de DHB+, dan doen we het via het internet via de telefoon naar de autoradio toe. Altijd in de auto Tomorrowland. En eh, de vriendschapmix was, eh, was van Oliver Helders. En het draaide heel veel plaatjes van zichzelf. En het waren allemaal remixen. En eh, vandaar dus deze platen voor je draaide. Fire in my soul. TVM Zandvoort, de update? Wat voor leuke feesten er allemaal gaande op deze zaterdagavond. 21 maart 2026. zal het beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Een wekelijks feestje Brainwash. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Het begint om 11 uur, duurt tot 6 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. En natuurlijk de line-up is een ander van onze eigen zandvoers Raimundo. Ook hij zit achter de deks. Raimundo, vanavond doet hij samen met Are So Beautiful, Energy, Sexy Mr. S en MC Hyde zijn aanwezig. Vanavond dus in de Escape. Een wekelijks feestje Brainwash. En als we doorgaan, dan eh, komen we bij de clubs. wat er eh, nog geen niet gaande is. Ik denk volgende week eh, weer een feestje home of hip-hop en RB. Maar ik heb wel wat anders voor je. I Love Reggaeton is vanavond in Panama. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie checken we de website panama.nl. En eh, voor de rest geen informatie, maar het kan altijd goed zijn als je ervan houdt. I Love Reggaeton. En nog een feestje wat eh, dit weekend gaande is. Of vanmiddag is begonnen eigenlijk. Vanmiddag om 1 uur begonnen. Winter Garden 2026 is natuurlijk officieel... Eh, Mystic Garden. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Overal parstoelen en allemaal sprookjesachtige dingen. Vandaag begonnen om, eh, om 1 uur, doet tot 11 uur vanavond in het, eh, in het Haarlemse bos. In eh, Hoofddorp is dat. En voor meer informatie check de website wintergardenfestival.nl. Met onder andere op de Duckyard, Essie, Lucky Dungan en uh, Parterboys 69 en Space Woman. Dan hebben we natuurlijk de Mystic Garden, Bart Skills, Benny Rodriguez, Joris Voorn, Mickey Hertz en Victor Rios. En dan heb je nog uh, Circuit Mastique, Laura Meester, Michel de Hey, Prunk, Robbie Doherty. En nog veel meer. En ook eh, eh, Tijdmachine, podium. Met onder andere Invictum. Dus genoeg leuke dingen om naartoe te gaan. Duurt tot vanavond 11 uur. Is dus vanmiddag om 1 uur begonnen als je het gemist hebt. Ik kan je vertellen. Ze hebben dit jaar nog meer feestjes. Alleen het is een beetje verder weg. Ze hebben een nieuw contract gekregen. En dat zit best wel Zeewolde. Ja, ik moest even denken. In Zeewolde gaan ze nu. Maar in plaats van één dag hebben ze dan uh, drie dagen feest. Dus uh, houd in de gaten, waar die je op de hoogte. Voor meer informatie check even de website wintergardenfestival.nl. En tot zover een korte party Terug naar de muziek, want daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Bob Sinclair, tezamen met Kisha met I Can Wait.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 I'm still gonna hold you. I Still gonna hold you. is of, eh, of dat het nou fantastisch is. Hij maakt hem af. En dan zien we wel of het een hitje wordt. Het was uh, eh, Nimino. Die hoorde zijn laatst verschenen hit Rest Easy. CFM Zandvoort is even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen de erg populaire clubs op de streams. En natuurlijk eh, op de radio. En zeker ook hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstays. Deze week op 10, Supernova met de bloem. Op 9, ook Supernova. Maar dan met een andere plaat, Velvet Avenue. Op 8, Evan McVigar met Share the House. Op 7, Jacob Matthews met uh, Delirium. Op 6 Groove Armada met uh, Love Theme. Op 5 Wilkie en uh, Mail met Just The Way You Are. Op 4 de laat die zojuist gehoord hebt. Bob Sinclair en Kisha met I Can Wait. Deze week op 2 Trace met Good Time. En deze week op nummer 1 in de Nightwalk 10. Another en 45 Ultra met Talk To You.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 Ze hebben daar een nieuwe remix van gemaakt. Coop Guys met Rock the Cashman. En daarvoor hoorden we Timbaland en uh, eh, Carrie eh, Hilden. En DOE met The Way I Are. De Max D remix, ook een plaat die al heel wat jaren meegaat.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 Alleen dit keer in de Charlotte de Witte Acid Code eh, remix. Luister maar, ik zeg tot zometeen na de break. These are my rules. The Technocode. stage. DJ Mario Zanfor. The best beats, beats, beats. Only here, here. At the Nightwalk main stage.